uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU heeft een akkoord bereikt over strengere wetgeving voor grote techbedrijven als Google en Meta. Na een laatste onderhandelingsronde van meer dan 16 uur... zijn de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement het daarover eens geworden. Doel is om consumenten beter te beschermen en de macht van de techbedrijven in te perken. Ze moeten bijvoorbeeld transparanter zijn over de algoritmes die ze gebruiken... en advertenties op basis van religie of politieke voorkeur zijn straks verboden... net als reclame die speciaal gericht is op kinderen. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd, net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Nog eens 53 bedrijven worden onderzocht. Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt in Voorthuizen en Barneveld, enkele kilometers verderop. De regio telt honderden pluimveebedrijven. VN-topman Guterres praat volgende week niet alleen met de Russische president Poetin... maar ook met de Oekraïense president Zelensky. Het was al bekend dat Guterres dinsdag in Moskou is. En nu heeft de VN bekendgemaakt dat hij daarna naar Kiev gaat. Daar is hij donderdag. Volgens zijn woordvoerder wil Guterres in Moskou en Kiev bespreken... wat er kan worden gedaan om op korte termijn vrede te brengen in Oekraïne. In de Bollenstreek wordt vandaag voor het eerst sinds 2019 weer het bloemencorso gehouden. 55 praalwagens vertrekken om kwart over negen uit Noordwijk... en rijden dan langzaam via Lisse, Hillegom en Heemskerk naar Haarlem... waar ze vanaf 9 uur vanavond aankomen. Morgen zijn de praalwagens ook nog in Haarlem te zien. Door corona ging de optocht de afgelopen twee jaar niet door... Langs de route worden weer veel mensen verwacht. In het verleden waren het er vaak bijna een miljoen. De ANWB voorziet daarom veel verkeersdrukte.